Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Oranje-fans op weg naar Hongarije kregen op Schiphol een regenboogvlag mee. was een actie van de presentator Klaas van Kruistum van KRO en CRV. Aanleiding is de internationale kritiek op de anti-homo-wet die Hongarije heeft aangenomen. We doen dit om toch een statement te maken eh, richting de Hongaarse overheid. Om te zeggen van joh, iedereen moet zichzelf kunnen zijn. Liefde is voor iedereen. Ik hoop dat we zoveel mogelijk regenboogvlaggen zien in het stadion. Als er gescoord wordt, maar ook als er niet gescoord wordt. Zodat je eigenlijk ziet van die veelkleurigheid. Dat zijn we ook met z'n allen. Laat het ook zo zijn. De vlaggen en regenboogarmbandjes waren zo op, zegt de presentator. Bijna 8000 Nederlanders zijn naar Boedapest gereisd om Oranje in actie te zien vanavond. Klimaatorganisatie Urgenda gaat opnieuw naar de rechter vanwege het Nederlandse klimaatbeleid. Eerder gaf de rechter ze al gelijk, maar volgens de organisatie is er sindsdien niks veranderd. Daarom willen ze nu dat een rechter de, Nederlandse staat een dwangsom oplegt. Serena Williams doet niet mee aan de Olympische Spelen. Waarom de nummer 8 tennister van de wereld het toernooi laat schieten is niet duidelijk. Er zijn veel redenen voor deze beslissing, zegt ze. Nog een paar dagen wachten en dan kun je weer zwieren, zwaaien en rondjes draaien. Want in Arnhem staat er vanaf woensdag na meer dan een jaar wachten voor het eerst weer een kermis. De opbouw is inmiddels begonnen en deze exploitanten zijn er klaar voor, zeggen ze tegen Hart van Nederland. Ja, ja goed, we moeten het nog allemaal even afmaken. En, eh, en we hebben nog een attractie op te bouwen, dus, dus ja, we hebben nog wel even een aantal dagen nodig. Maar uh, eh, wij zien nooit tegen een berg op en we gaan er gewoon voor. We hebben allemaal kermisbloed. En kermisbloed, dat houdt in dat je een kermis op gaat bouwen en heel gauw open gaat. En dat je wat geld gaat verdienen, want dat hebben we al 19 maanden niet. En nu is eindelijk het moment. Zeker weten. Op kermissen geldt nog wel de anderhalve meter. Attracties mogen dan ook niet helemaal vol zitten en er zijn verplichte looproutes. Het weer nog 25 tot 28 graden vanmiddag. Later vandaag komt er vanuit het zuiden wat regen over. Daar kan ook onweer en hagel tussen zitten. Morgen opnieuw zomers warm met enkele buien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er een storing bij de Stevinsluizen in de A7 in beide richtingen.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 24 uur per dag. Hete zomerhits. July is dressed up and playing a tune. When I come home from a hard day's work, and you're waiting there, not a care in the world. See the smile waiting in the kitchen, food cooking on a plate for two.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 Se tu la parla miezza americano, quando si fa la mola sotto la luna, come da bene cave di ai lovi, come da tocca vedi chi ti va bene. Se tu la parla miezza americano, quando si fa la mola sotto la luna, come da bene cave di ai lovi.